Gert Kluk met het NOS-journaal. Een groep prominente Afro-Surinamers wil dat koning Willem-Alexander en koningin Maxima... volgende week een krans leggen bij het standbeeld van Kwaku in Paramaribo. Het koningspaar is dan in Suriname voor een staatsbezoek. Er wordt wel een krans gelegd bij een ander slavernijmonument... dat staat voor alle bevolkingsgroepen, maar dus niet bij Kwaku. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst is daarvoor gekozen in afstemming met het gastland. Informateur Buma sluit nog niet uit dat er een kabinet komt met zowel GroenLinks-PVDA als de VVD. Vlak daarvoor had hij nog gezegd dat de VVD-blokkade er is en blijft. Buma probeert samen met D66-leider Jetten en CDA-leider Bontebal... de grondslag te leggen voor een nieuw kabinet. Ze hebben tot nu toe vooral advies gevraagd aan deskundigen... over onder meer stikstof, de economie en woningbouw. De rechtbank in Utrecht heeft een man uit Amersfoort zes weken cel opgelegd... vanwege een valse bommelding een week geleden in een trein bij Hilversum. Door de bommelding ontstond paniek onder andere reizigers. De trein werd stilgezet. De verdachte werd kort daarna aangehouden door de dienst Speciale Interventies. De stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andriy Yermak, is opgestapt. Hij lag onder vuur omdat hij betrokken is bij een omkoopschandaal... rond een Oekraïns staatsenergiebedrijf. energiebedrijf Jermak was sinds het begin van de Russische vernietigingsoorlog tegen Oekraïne... de belangrijkste vertrouweling van de president. Vanochtend vroeg hebben Oekraïnse anticorruptiediensten zijn appartement doorzocht. De gemeente Amsterdam neemt extra maatregelen om de druk van het toerisme op de binnenstad te verminderen. Het college meldt dat het aantal overnachtingen voor het derde jaar op rij hoger is dan 20 miljoen. Amsterdam wil daaronder blijven. Het weer in het zuidoosten is nog wat regen.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 When it come to championship, is we have it. And when it come to dignitary, oh God, we not talk about the business. We have it very versatile. And when it come to sound, you can not pass we cause we have done cross the border already and all them kind of thing there. Step up, step up, step up. Well, it is a weeping in the morning a nudging of It is a weeping in the morning a nudging of It is a woman come my song, which is the champion sound. It lives, it It is a weeping in the morning.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 Till I find a might get the food, so they got with the zoo. Making ladies, I'm a boy, boy, So, did it, no, did it, I'll be delayed. Do do do do do do I'll be the killer when I might get the food. Decided they got with the zoo, making ladies, I'm a boy, behind me on boy. Speed load it, like they did it, they did it. Till I find a might get the food, so they got with the zoo. Making ladies, I'm a boy, so. I'll be delayed. do do do flow. ella que me lo ponga pa' atrás. tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, at home. The club is full of ballers and their pockets full grown. And all you fellas, we could go with our friends. It's 11, 30, and the club jumping, jumping. York to LA. Power to the people that struggle every day. to the people that struggle every day. Peace to the crews from New York to LA. Power to the people that struggle every day. Peace to the crews from New York to LA. Power to the people that struggle every day. Peace to the crews from New York to LA. Power to the people that struggle every day. Peace to the crews from New York to LA. Power to the people that struggle every day. Where I, where I am, don't know where I am. money. fear the high. trini. every time the man have that for me. When they stay leaning up, I can give me. Pretty face and the girl can't see me. With that pretty titties, let me do my little shimmy. That look fat, but the way still skinny. I'm so good that the man I get clingy. I'm even wetter when I do it the henny. do the drink, it's a drink night. Me and my girls turned up, it's a drink night. We got these so close, but a break light. The boys really ain't hitting like a play fight. Yo, mira, mira, mira, conmigo, amiga, loca, loca, la tira.